ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Sibrand Buma gaat alleen verder als informateur. Hans Weijers is net opgestapt vanwege een privé-appje dat is uitgelekt. Volgens de krant NRC heeft Weijers Dylan Jesselgus afgelopen zomer die fakes van de VVD genoemd. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet vertelt in wat voor context dat appje is gestuurd. Het was in een verband eh, van een eh, campagne om eh, voor, te pleiten voor een kabinet, centrumrechtskabinet van VVD, D66 en CDA. Een aantal ondernemers deden dat en die vroegen steun aan Hans Weijers. En als Weijers zei dat er ook GroenLinks-PVDA bij, moeten, bij zou moeten. Eh, we moeten de deur juist openzetten voor Timmermans. Dan doe ik mee. We moeten hem naar het centrum trekken. En ook die fakes van de VVD. Nou, daarmee bedoelde hij dus Dylan Jesselgus. Ja, en deze uitspraak is eh, zo beschadigend... dat eh, hij heeft besloten niet verder te gaan als informateur. In Valkenburg in Limburg zijn de jaarlijkse kerstmarkten vandaag weer begonnen... met meer veiligheidsmaatregelen dan normaal. Het gaat onder meer om betonblokken en barrières om auto's tegen te houden... en extra cameratoezicht. De beveiliging is daar aangescherpt na de dodelijke aanslag op een kerstmarkt in Maagdenburg in Duitsland vorig jaar. Twee Kamerleden hebben zich tot nu toe gemeld die de nieuwe voorzitter willen worden van de Kamer. VVD'er Tom van Kampen ziet het wel zitten naast de huidige Kamervoorzitter Martin Bosma van de PVV. Van Kampen zit al vier jaar in de Tweede Kamer en heeft al meerdere vergaderingen geleid. In zijn sollicitatiebrief zegt hij dat hij ervoor wil zorgen dat Kamerleden respect voor elkaar hebben. Tot maandagochtend kunnen geïnteresseerden zich nog melden. Komende dinsdag dan wordt er een nieuwe Kamervoorzitter gekozen. En in Amsterdam krijg je nu een soort koninklijk onthaal als je je fiets parkeert bij de ondergrondse fietsparkeergarage van Amsterdam Centraal. Er zijn rode lopers neergelegd tegen de gladheid. Ja, veel mensen die gingen de afgelopen tijd onderuit vanwege alle regen, hoorde AT5. Vooral naar beneden als de fiets dan te zwaar is, of geen, voorremmetjes zo, dan ga je keihard naar beneden. Hoe zag dat eruit dan? Ja, <laughs> klunzig natuurlijk. En, en, kut natuurlijk, man. Dan knal je ergens naar beneden tegen het ijzer aan. Moet je, moeten we allemaal niet hebben. het angst heel rustig lopen en dan wegglijden. Eh, dan eh, meestal op kapotte knieën en zo. Bent u zelf wel eens gevallen? Nee, maar ik heb wel vaak gelachen toen het gebeurde. Ik vind dit wel een goede optie, want daardoor glij je wel minder uit. Het weer, nou het is vandaag ook nog oppassen. Verspreid over het land regen bij 10 tot 17 graden.